Gert Kluk met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse pistorius mag dinsdag voorwaardelijk naar huis. Zijn celstraf wordt omgezet in huisarrest, melden Zuid-Afrikaanse media. Een jaar geleden werd Pistorius tot vijf jaar veroordeeld... voor de moord op zijn vriendin Reva Steenkamp. Ze stierf in 2013 op een toilet in haar huis. Pistorius had dwars door de deur geschoten... naar eigen zeggen omdat hij dacht dat er een inbreker in huis was. Een rechtbank veroordeelde de gehandicapte atleet vorig jaar tot een celstraf van vijf jaar... wegens doodslag en een voorwaardelijke celstraf van drie jaar voor verboden wapenbezit. Ook volgend jaar moeten treinreizigers rekening houden met hinder bij Utrecht Centraal. Dat heeft te maken met de laatste fase van de vernieuwing van de sporen, meldt ProRail. Vooral in de weekends, nachts en in vakanties moeten reizigers rekening houden met langere reistijden, vaker overstappen en drukkere treinen. De vernieuwing moet het drukste station van Nederland minder kwetsbaar maken voor storingen. Het aantal hypotheken dat onder water staat is in de afgelopen twee jaar met een kwart gedaald. De Nederlandse bank noemt twee oorzaken voor het herstel. De huizenprijzen stijgen weer en mensen hebben extra afgelost. Een hypotheek staat onder water als de waarde van het huis lager is dan de hypotheekschuld. Nu zijn er nog 960.000 mensen met zo'n problematische hypotheek. Statenleden in Overijssel willen dat de NAM stopt met het injecteren van afvalwater in lege gasvelden in Twente. Volgens de statenleden is het gevaarlijker dan het winnen van schaliegas dat in Nederland vooralsnog is verboden. De statenleden noemen het waterpompen een gevaar voor het drinkwater en natuurgebieden in Twente. Ze willen dat de provincie bij minister Kamp op aandringt dat de vergunning van de NAM wordt ingetrokken. Het weer bewolkt en vanuit het oosten gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Middagtemperatuur tussen 5 en 11 graden. Ook morgen bewolkt en opnieuw regen en dan wordt het 6 tot 11 graden.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 En dan hebben we het over Traffic. En het tweede nummer wordt speciaal gedraaid voor Henny de Hane. Want die is vandaag jarig. 26 wordt ze alweer voor de zoveelste keer. Eh, het wordt trouwens een cheap trick voor haar met I Want You To Want Me van de LP Nippon Budokan. Jawel. Het tweede uur gaat van start. Veel plezier. you to want me. Ja, ja, dat was zo'n beetje meteen het beste wat ze ooit gemaakt hebben. Cheap Trick and I Want You To Want Me van LP live at the Budokan in Japan. Speciaal voor Henny uit Hoofddorp die vandaag eh, haar verjaardag viert. En we begonnen met Traffic and Empty Pages van de LP John Barleycorn Must Die. Eh, we gaan even instrumentaal rustig aan doen nu met Jan Hammer. Hier is Crockett's Theme. muziek uit de serie Miami Vice. Natuurlijk van Jan Hammer. En dat heette Crockett's Theme uit 1987. Ehm, vijftien jaren daarvoor hadden we de groep Blue Mink. En dan denk je al gauw aan de Banner Man. Maar ze hebben nog meer leuks gemaakt. Bijvoorbeeld deze compositie van Herbie Flowers, Roger Cook en Roger Greenway. Wacky, wacky, wacky. Dead Eyes. music, more music, more music, more music, more. Dat waren de Status Quo met eh, Down, Down. We hebben de trommelvliezen weer even kunnen teisteren. Dan gaan we nu luisteren naar de twee heren die eh, de afgelopen week jarig zijn geweest... Op hun geboortedag hebben gevierd. Eh, John Lennon, die werd op 9 oktober 75. En gisteren werd Sir Cliff Richard eveneens 75. Van die twee kanjers gaan we even een plaat draaien. ce bout qui redit bout et l'oreille Tout a changé puis et elle est a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des manteaux Sous sur la mer, la soleil va paraître. Boum, l'astre jeu fait boum, tout avec lui dit boum, comme un corps a du lilas et il a des matrodus sur la mer, la solaire va paraître. La stratégie fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Uit 1963 was dit eh, Cliff Richard samen met zijn Shadows. En het nummer heette Boom, geschreven door Charles René. En daarvoor natuurlijk John Lennon met Imagine. We gaan even luisteren naar eh, The Sensations. Een one-hit wonder uit 1962. Hier is Let Me In. Wonder was dit uit 1962. The Sensations and Let Me In. En dan zijn we alweer toe aan de Beatles single van deze week. En dat is eh, een single uit november 1967. De release datum, de release maand in ieder geval. De Beatles met Hello Goodbye en I Am The Walrus van Hello Goodbye. Weten we de werktitel, dat was eh, Hello Hello. En van I Am The Walrus kunnen we ongeveer vertellen dat het eh, drie verschillende liedjes zijn... die John Lennon maar niet voor elkaar kreeg. Toen heeft hij ze maar samengevoegd. En hij heeft hier en daar nog een kleine tip gehad van zijn oude maat Pete Shotten. The Beatles met Hello Goodbye en I Am The Walrus. Dat <laughs> zouden ze wel willen. Jawel, dat zei hij echt. Ik weet alleen niet wie het was hoor, maar daar gaat het nou niet om. Het was eh, I Am The Walrus van de Beatles in de B-kant. Tenminste, allebei A-kanten natuurlijk. De andere A-kant was Hello, Goodbye. Van de week hoorden we van het overlijden van eh, Jim Diamond. We kenden hem natuurlijk van PhD met I Won't Let You Down. Maar ook van zijn solo-hit uit 1984.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 by the other day. I know that you saw me, you turned away, and I was lost. You see, I've never loved no one as much as you. I fooled around, but tell me now just who is her. shoulda known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I shoulda known better to take a chance on ever to better to take a chance on ever losing you. Jim Diamond en I Should Have Known Better. Overleed deze week 64 jaar oud. Ehm, ja, Smokey Robinson, als je die naam zegt, dan denk je aan heel veel composities. En zo was hij in het jaar 1961 ook aan het schrijven voor Barrett Strong. Een heel leuk nummer, Shop Around. En toen eh, Barry Gordy van Motown de demo hoorde van Smokey Robinson en The Miracles... toen zei hij, jullie gaan hem uitbrengen. En het werd ook meteen de eerste million seller van Motown... The Miracles met Shop Around. When I became of age, my mother called me to her side. She said, son, you're growing up now. Pretty soon you'll take a bride. And then she said, just because you become a young man Smokey Robinson and the Miracles en Shop Around. De allereerste millionseller voor uh, Motown was dat. Dan gaan we nu luisteren naar de compositie en de productie van de Bee Gees. En eh, het wordt gezongen door de Marbles. The Walls Fell Down. When morning time Graham Bond en eh, Trevor Gordon waren dit. De Marbles en hun tweede hit was The Walls Fell Down. En de eerste, die gedraaien we een volgende keer wel. Only One Woman. Die komt vast nog wel een keer aan de beurt. Een ander duo, Peter en Gordon en I Go To Pieces. When I see her coming down the street I get so shaky and I feel so weak of the en Gordon met een compositie van Del Shannon was dit I Go To Pieces. En het laatste nummer is ook alweer een duo. Een dame en een heer, Linda Ronstadt, met Aaron Neville en Don't Know Much. Look at this face I know the years are showing Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes they never see what matters. Look at these dreams. Still left unanswered. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly the only truth I've ever known. Me you. look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know. but I know I love you. That may be. even keurig laten uitspelen. Linda Ronstadt en Aaron Neville met Don't Know Much eh, uit 1989. Dit was eh, de matchbox van deze week, nummer 47. De komende twee uur zijn voor de heer H. Wassenaar bekend van radio en telefoon... met zijn ZFM Muziek Boulevard live. Volgende week zijn wij er weer natuurlijk. De 22e van deze maand oktober. Eh, fijn weekend. Het hoofd op dit moment. Ik hoop dat dat gauw voorbij gaat.